Goedenavond, ik ben Hanneke van Zesten. Dit is het nieuws van NOS op 3. In België wordt er voorlopig niet versoepeld. Over twee weken wilde het land pretparken weer opengooien. Ook zouden buitenevenementen met 50 mensen weer mogen. Maar het gaat niet goed met het aantal besmettingen... zei de Belgische premier vandaag op een persconferentie. Hoezeer ik het ook zou willen, uh, corona is niet voorbij we zien dat we steeds opnieuw geconfronteerd worden met nieuwe eh, situaties. En ik zou echt van harte hopen dat dit de laatste maal is dat we minder goed nieuws moeten brengen. De premier hoopt dat scholen na de paasvakantie op 19 april wel weer helemaal open kunnen. In Zwolle zijn twee mannen opgepakt naar de vondst van wapens in een bos. Vorig jaar september werden daar machinegeweren, munitie en geld gevonden. Een van de wapens bleek ook gebruikt te zijn bij de moord op een Zwolse drugsbendeleider. Of de mannen daar ook bij betrokken waren is nog niet duidelijk. In de nieuwste comic van Marvel zit voor het eerst in 80 jaar een homoseksuele Captain America. Hij heet Aaron Fisher en is geïnspireerd op helden uit de LHBTI-community. In het verhaal gaat hij samen met de andere Captain America's door het hele land op zoek naar zijn verdwenen schild. Het kostte hem meer dan 300 uur om de volledige stad Amsterdam in het spel City Skylines na te bouwen. Steentje voor steentje en elk boompje en bootje plaatste Sebastian van 26. En hij begon daarmee in juni toen hij zich verveelde tijdens de lockdown. En niet voor niets. Mijn werk als stedenbouwkundige eh, ben ik natuurlijk al best veel bezig met, met de stad en hoe dat werkt en hoe zo'n verkeerssysteem in elkaar zit. Als je er al een fascinatie voor hebt, dan is het makkelijk om daar eigenlijk geïnteresseerd eh, in te blijven. De video met het resultaat van de stad Amsterdam is al meer dan 60.000 keer bekeken op YouTube. En ja, een beetje nerd moet je daar wel voor zijn. Je moet er ook een beetje gek voor zijn. Het is misschien niet iedereen's prioriteit om, om 300 uur eh, in een eh, digitaal model van Amsterdam te steken. Daar moet je toch misschien een beetje een steekje voor los hebben.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 You gotta punch, then crank back three times from left to right. Producer. Hij asked me Somebody asked me. outside of a movie. Huh. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like loose leaf. Bitch, buy my chicken like it's a two piece. Looking at your bitch back. She a groupie, she just swallow all my kids in a two seat. kids and the two kids in the two seat. Smoking the Zaza, go straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, I'm hitting the cha cha. Then I'm up in the Lata, then he dancing bachata. motherfucking old school. running fast and then go slow. I just wanna shake, I can't contain it. I can't stop it.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 what I need. It's a feeling that lives inside all of us. It's that uncontrollable feeling that makes us move. I close my eyes and let the vibes take me to another place, and it's called house. All right. Time flies when your having fun. Oh, yes, alweer 1 minuut te gaan in de set van DJJK. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag zijn jouw vrienden van de radio de weer op jouw 106.9, 104.5. Dit was het. Maak er een mooi weekend van. Dat gaan wij ook zeker doen.